Eh, sommige uitsmijters zeggen... ja, clubeigenaren zelf, die letten er niet genoeg op. Die willen de sfeer niet bederven. Of ze krijgen toch geen boete, want er wordt niet gecontroleerd. Nou, dat ontkennen de clubeigenaren en ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA... die eh, zegt ook dat ze gewoon handhaven hierop. Maar de uitsmijters zeggen dat er nauwelijks wordt gecontroleerd en om dat te doen zijn er volgens hen ook meer beveiligers nodig. Op de Iraanse staatstelevisie was gisteravond een paar seconden een protest voor vrouwenrechten te zien. Er kwam een foto van een geestelijk leider in beeld en ook klonk de tekst Vrouwen, leven, vrijheid. Het is mogelijk een hekaanval, maar wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij won de grote prijs van Japan voor teamgenoot Perez en Ferrari-coureur Leclerc. En daardoor is hij in de WK-stand niet meer in te halen. Het was even veel verwarring over de puntentelling... maar uiteindelijk bleek dat Verstappen toch opnieuw wereldkampioen was geworden. En het Ranantongo, het Surinaams, wordt veel gesproken... en er sijpelen ook woorden door die eigenlijk door iedereen gebruikt worden. Maar er was nog geen woordenboek voor. Dus is een groep taalwetenschappers die begonnen, online... Op straat in Leiden belde de verslaggever hoe het met de kennis van het slaan is daar. Patas, Ja, dat zijn, dat weten dat, dat zijn schoenen. Doekoe, ja, dat is geld. geld. Pauwaka, dat is gewoon als je hoi zegt. Weet je welke taal dit is? Geen idee, ja, mm, mm, iets wat wel lijkt op Nederlands. Sranantongo. Surinaams of wat? Surinaams. Ja, Surinaams. Volgens de wetenschappers achter Kenki.nl is het eh, speciaal dat de gemeenschap van sprekers ook woorden kan toevoegen. En dan nog het weer. Het is een eh, zonnige herfstmiddag, maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.